Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuiden hebben ze alsnog het carnavalseizoen afgetrapt. Normaal is het de 11e van de 11e één groot feest, maar door corona zit dat er nu niet in. Dat betekent niet dat er niks gebeurt. 25 carnavalsartiesten vinden het zo jammer dat er dit jaar geen grote feesten zijn. Dat ze een troostlied maakten. Dat ging net om 11 over 11 in première. De regionale omroepen van Limburg en Brabant vieren vandaag ook gewoon feest op de zender. En ook worden er online allerlei carnavalsfeestjes gevierd. Wielrenner Dylan Groenewegen is negen maanden geschorst. In augustus veroorzaakte hij een valpartij waaronder, waardoor een andere Nederlandse wielrenner Fabio Jacobsen een enorme smak maakte. Hij lag twee dagen in coma. Groenewegen heeft al gezegd dat hij de schorsing accepteert. Het wordt voor homostellen in Hongarije vrijwel onmogelijk om kinderen te adopteren. De regering wil in de grondwet vastleggen dat dat alleen nog maar mag bij getrouwde stelletjes. En in Hongarije is het homohuwelijk niet toegestaan. Zelfs op Vanuatu is nu iemand besmet met corona. De eilandengroep in de Stille Oceaan ligt heel erg afgelegen... en was een van de laatste plekken in de wereld waar het virus nog niet was vastgesteld. En nu het s'avonds weer vroeg donker wordt, is het extra belangrijk dat je licht hebt op je fiets. En daarom kon je in Wageningen gratis je fietslamp laten fixen. En anders kreeg je gratis een rood en een wit lampje om op je fiets te klikken. Ah, dankjewel. Um, er zitten verschillende kleuren op. Wit, rood en knipperstand. Eh, dus je kunt ze voor voor en achter gebruiken. De zoekers zijn heel fel. Ja, wij staan hier met eh, fietsverlichting. Voor mensen die eh, geen fietsverlichting op hun fiets hebben of wat niet goed werkend is. Aangezien nu eh, twee weken geleden de wintertijd in is gegaan en het weer snel donker wordt in de middag, willen wij mensen eraan helpen herinneren hoe belangrijk het is om goed verlicht te zijn wanneer je in het donker fietst. Het weer, dus veel bewolking en mist. Maar vanmiddag komt de zon er wel wat vaker door. Vooral in het zuiden. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen regent het een tijdje. Aan de temperatuur verandert weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 So close to midnight Under the street lights Leaving behind what I don't need I've walked like a blind man And my eyes are open And you are the only place for me Yeah Won't you hold on just for to the right.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 As I don't know anything about any fucking setup. You can torture me all you want. Torture you? That's a good. That's a good idea. I like that. Running around, robbing. don't Won't you come back, please? she come back?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 Het kabinet werkt aan een wettelijke regeling voor zo'n mondkapjesplicht. Meerdere GGD's doen weer het volledige bron- en contactonderzoek voor coronapatiënten. Met de huidige besmettingscijfers kunnen ze het werk weer oppakken. En in Hongkong zijn vier parlementsleden uit hun functie gezet. Vervolgens heeft de pro-democratische oppositie al haar zetels opgegeven. Vorig jaar waren er grote demonstraties in Hongkong voor meer democratie. Het weer, rustig herfstweer met bewolking en vooral in het noordoosten regionaal mist. Het wordt 10 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden van het land.